1 uur krijg je van Michiel Fraanse Storm. Goedenacht. In Spanje is een drugsbende opgerold en daarbij zijn ook een paar Nederlanders opgepakt. Ze werden betrapt in een loods niet ver van Madrid. Daar lagen duizenden kilo's cocaïne. De drugsbende stond onder leiding van een Colombiaanse vrouw. Ook zij werd opgepakt toen ze vanuit haar huis op de vlucht wilde slaan. In haar Mercedes had ze meer dan een miljoen euro verstopt in boodschappentassen. Het nieuwe kabinet kijkt wat het kan doen tegen een gevaarlijk isolatieschuim. Dat is kankerverwekkend, maar de overheid geeft er wel subsidie voor... omdat isolatie hoort bij verduurzaming. Minister Boekholt van Wonen wil kijken of ze die subsidie kan intrekken. Maar het kan ook zijn dat ze het isolatieschuim helemaal gaat verbieden. Een nieuwe tegenslag voor het Noorse Koningshuis. Koning Harald van 89 is tijdens een vakantie op Tenerife opgenomen in het ziekenhuis. Daar wordt hij behandeld aan een infectie en uitdroging. Zijn toestand zou gezien de omstandigheden oké zijn. Het Noorse Koningshuis zit in een crisis door de rechtszaak tegen de zoon van kroonprinses Mette Marit. En haar eigen naam dook op in de Epstein-documenten. En een misverstand in Geldrop waar twee mannen bezig zouden zijn om in te breken in een auto. De politie dacht de inbrekers op hete te betrappen... maar volgens Omroep Brabant zat de zaak toch anders in elkaar. De eigenaar had zijn autosleutels in de auto laten liggen. Met een trucje dat ze op YouTube hadden gezien... probeerden de mannen het raam naar beneden te krijgen. Dat leek dus op een inbraak, maar dat was het niet. Het weer van Weer Online... Vanochtend in het noorden lokaal mist, koelt af naar een graad of 9. Morgenochtend eerst nog even bewolkt, daarna lenteachtig met veel zon en 17 graden. En tot over het AMB nieuws wat lekker. Ik heb er nu al zin in. Lekker dat zonnetje. Ook lekker wakker, ah, wakker worden. Hè? Als je nog wakker bent, dat je dan wakker wordt. En dan is het eh, lekker dat het zonnetje naar binnen schijnt. Ehm, de situatie met weg. Kielverkeer van Flitsmeister. Eh, geen vertraging op dit moment. Wel flitsers gemeld op de A4. Berg op richting de grens van België. Staan ze bij 242,3. En de A7 Drachten richting Heerenveen bij 155,3. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 92,1. Een opgezwollen tong, een dikke lip, een jeukende keel. Ja, pas maar op, zometeen het allergiespel. Eerst Chesto, Jonas Blue en Rita Ora. So come on. Stones en hij en Gone, Gone, Gone. Haar naam is Judith en ze heeft een allergie. Nou, nou, een allergie. Het zijn er eigenlijk drie. Al eet ze iets met pinda, zij of iets met no dan gaat dat niet zo goed. Nee, dan ga ik, eh, ga ik dood, ja. En soms is dat best lastig, je gaat het zelf zien. Zij noemt zo wat te eten, en dan moet jij het weten. Pizza, pasta, chocola, burgers, brood of brie. Gaat Judith eraan dood of niet? Veel mensen hebben last van een voedselallergie. En precies daarom spelen we het allergiespel. Even een beetje wat meer bewustzijn creëren rondom allergieën. Dus ik ben benieuwd of je een beetje een idee hebt... welke ingrediënten in welke producten zitten. Daarom dus het allergiespel. Nou, zoals je wellicht net kon horen... ben ik allergisch voor pinda, noten en ei. Nu ga ik een etenswaar noemen en de vraag is eigenlijk... kan ik dit eten of kan het dus niet omdat er pinda, noten en of ei in zit? Het etenswaar deze nacht is ben Jerry ijs. Ja, zit hier pinda, noten en of ei in... dan stuur je met een berichtje in de Q-Music app niet eten... want krijg je een allergische aanval... moet ik mijn even in mijn been steken, moeten we 1 en 2 bellen... en dat willen we natuurlijk allemaal niet, nee. Zit er geen pinda, noten of ei in Ben Jerry ijs... dan stuur je dus wel eten, want dan kan ik eh, nou, misschien morgen wel nog... Eh, lekker tijdens het zomerse weer nog even een Ben Jerry ijs halen. Doe een gokje, zou ik zeggen, want als ik je straks terugbel... en jij het goede antwoord geeft, dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op... Dus allergie voor pindanoten en ei. Zit dat in Ben Jerry ijs? Stuur je niet eten. Denk je dat ik het wel kan eten? Dan stuur je wel eten met een berichtje in de q cap. Do you know? And do you know? Do you know? Do you know? lost as it changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends suddenly. I can't get her to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes and say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. how can I love you? If you just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man looking at me?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 We zitten midden in het eh, allergiespel. Goeienacht, eh, Joyce. Hallo. Hallo, Joyce. Hey, eh, waar ben jij allergisch voor? Ik ben allergisch voor slechte communicatie. Slechte communicatie. Oké, oké. Vertel eens, waaruit zicht dit in? Ehm, nou, ik heb een vriend die heel slecht kan communiceren en oh. slechte planningen maken. Oké, dus jij bent echt van de gezamenlijke agenda. Jij zit alles op een rijtje. Jij vertelt hem waar hij moet zijn, hoe laat, waar. Ja, vaak wel. Ja, ja, ja ik, snap het. Maar de irritatie zit hoog. Ja, dat valt op zich wel mee hoor, oh, want hij is echt wel een schat. Dus, uh... Oh, gelukkig. Dat compenseert dan weer een beetje, hè? Ja, klopt. Ja, precies. <laughs> Dat is wel waar. Nou, eh, Joyce, ik ben ook blij dat jij heeft verteld waar jij allergisch voor bent. Want ik eh, vertelde net dat ik allergisch ben voor pinda, noot en ei. En ik gaf jou een etenswaar waarbij je moest raden of ik dit wel of niet kan eten. Deze nacht is dat Ben Jerry ijs. Ja, ehm, wat denk jij? Kan ik dat wel of kan ik dat niet eten? Nee, ik denk niet dat je dat kan eten. Oh, en waarom niet? Eh, omdat in sommige echt wel noten in zitten. En ja, en melk is wel een soort van product waar vaak ook ei mee in zit. Oh ja. Dus jij denkt, eh, dat, dat moet je maar niet doen? Nee. Nou, Joyce. Jij denkt, zit noot in en ook nog wel ei. Joyce, je hebt helemaal gelijk. ja, ja, ja, is, ja, misschien, veel mensen verwachten het niet, misschien niet per se. Maar Ben Jerry ijs zit inderdaad eh, eigenlijk veel, heel veel ei in. Ja, klopt. Je hebt ook vaak dat als je de ingrediëntenlijst ziet... dan is eigenlijk hetgene wat je als eerst ziet het, meeste in. Nou, ei staat vrijwel, vrijwel gelijk eh, een van de beginbestanddelen. Dus er zit veel ei in. Dus dat doe ik maar even niet dan voor de zekerheid. Dan ga ik wel aan de nee, waterijs. Doe dat maar niet. Mis ik iets in mijn leven zonder Ben Jerry ijs? Eh, nee, denk op zich niet. Nee, oké. Gelukkig. Er zijn genoeg alternatieven. Ja, en zo is het ook. Zo is het ook, Joyce. Daar heb je ook gelijk in. Nou, je hebt het goed. Het Q-prijspakket eh, komt jouw kant op. Um, voordat ik jou ga ophangen, ik, ik, heb nog even een kort vraagje. Ben jij ooit alleen op vakantie geweest? Nee. Nee? nee altijd wel samen met, of met een groep die ik niet kende. Dat wel eens. Of met je vriend natuurlijk, denk ik. Nee, nog niet. We zullen oh. heel lang zijn nog niet echt bij elkaar. Oh, kijk. We oh, moeten nog eh, op vakantie binnenkort een ah, keer. Nou, dat is wel leuk. Maar dus nog nooit alleen? Nee, nog nooit echt specifiek alleen, nee. Nee, nee, nee ik ook niet hoor. Dus, eh, dus, dus niet dat het heel gek is of zo, ik ook niet. Maar er is wel iemand die dat laatst gedaan heeft, zes weken lang. Ik ga je zo meteen vertellen wie. Eerst nieuwe muziek van Direct. Dit is Won't Fall. There's a light in the sky that I know so well.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 Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. ik weet niet of het eh, door de temperatuur komt. We zitten weer lekker in de dubbele cijfers. En het wordt vandaag ook nog eens een verrassende zonnige dag. Maar zeg eens even heel eerlijk, hè? Ben jij ook niet heel erg toe aan vakantie? Ach, dat moment dat je ochtends naar buiten stapt. Korte spijkerbroek, zonnebril op je hoofd, boek onder je arm... en dan lekker het terras op genieten van de eerste slok sangria. Met de zon op je gezicht. Lekkere voetjes in het zand. Nou, ik kan de vakantie al proeven. Iemand die zijn koffer net heeft uitgepakt is Joshua Nolet. De zanger van eh, Chef Special. Hij heeft het eh, jaar goed afgetrapt. Hij is namelijk zes weken in zijn eentje erop uit geweest. Bestemming? India. Ja, daar heeft hij even een retreat gedaan. Dus eh, yoga, goed eten, lekker de telefoon uit. Even helemaal tot zichzelf komen. En dat heeft hem duidelijk goed gedaan. Hij is namelijk precies op tijd terug, want er moet weer gerepeteerd worden. Ja, vanaf juni staan ze weer overal in het land op het podium.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 Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back by Q. Ja, dat was voor heel veel mensen zo'n avond die je nooit meer vergeet. Ik geef eerlijk toe, baalde dat ik er eh, niet bij was. En het is dus ook totaal niet verrassend dat hij genomineerd is... voor Q Music Top 40 Award Best Live Act. Top 40! Ja, in totaal zijn er 40 artiesten genomineerd. 20 internationale acts en 20 nationale acts. En in beide categorieën gaat er uiteindelijk maar één artiest met die award naar huis. Wie dat wordt, dat horen we op 20 maart in Rotterdam Ahoy. Ja, en daar kan jij gewoon bij zijn, hè? De allerlaatste tickets scoor je via qmusic.nl of in de Q-app. Maar ik ben vooral even benieuwd naar jouw mening. Wie verdient volgens jou die award? Jij bepaalt namelijk wie straks trots de prijs op de schouw kan gaan zetten. Zoals gezegd, Shawn Mendes is genomineerd voor beste live act internationaal. Maar hij heeft stevige concurrentie van onder andere... Nou, denk aan Lady Gaga, Dua Lipa, Ray en ook deze man... Die in 2025 maar liefst 3 tot 40 hits scoorde, waaronder deze. flow. waar dit nummer over gaat. Loco Loco. Het gaat dus over een geëscaleerde stapavond in een club met eh, drugs als ketamine en cocaïne. Nou je kent het wel. Als in, je hebt er vast wel eens over gehoord. Ja, wel grappig vooral eigenlijk, want ehm, DJ Gordo, die dit nummer dus ook gemaakt heeft... heeft eh, ongeveer 30 versies van dit nummer gemaakt. Samen met Reinier Sonneveld en wat vrienden bleef hij er maar aan sleutelen. Andere drops, een beetje andere sound, toch even een ander vibeje. Ja, nou, uiteindelijk heeft hij de definitieve versie afgerond... terwijl hij in Thailand zat. Nou, wat deed hij daar? Hij was daar even zichzelf aan het resetten. Gezond eten, rust, yoga, telefoon uit, even helemaal niks. Een soort detoxperiode. Vind ik een leuk contrast, weet je wel? Een nummer eh, maken over een losgeslagen, losgeslagen avond in de club. Afgemaakt op een plek waar het juist heel rustig en heel zen is. music Zometeen de nummer 1 uit de top 40. Bruno Mars en I Just Might. Eerst de Rasmus en In The Shadows bij Q. You sound better with you. Mars I Just Might. Ja, ik las dus vandaag een onderzoek. vond ik eigenlijk best heftig. Volgens wetenschappers worden de meeste mensen in hun leven... maar twee keer echt verliefd. Twee keer echt verliefd. En dan niet gewoon van, oh, die is leuk. Gezellig even lekker mee daten. Nee, echt helemaal in de wolken. Dus dat je iemand ziet en je lichaam meteen een beetje raar gaat doen. Zweethanden, hartslag dat omhoog gaat en de welbekende vlinders in de buik. Maar ook mentaal, dat je continu aan die persoon denkt. Je telefoon steeds aan het checken bent of diegene heeft geappt. En je kan niet wachten om die persoon te zien. Nou, het schijnt dus dat de meeste mensen dat maar twee keer meemaken in hun leven. Maar ja, dan is de vraag, waar ga je de liefde nou vinden? Nou, het blijkt dus dat de datingapps wat minder in trek zijn... maar de zoektocht offline wat aantrekkelijker wordt. Dus mensen aanspreken op straat, een beetje flirten in de kroeg... maar ook blind dates. En nu ben ik heel veel benieuwd, hè? Ben jij wel eens op blind date geweest? Heb je wel eens een date gehad met iemand die je dus totaal niet kende... nog nooit had gezien? Heel benieuwd of er iemand eh, luistert die dat heeft gedaan. Zo ja, laat het even weten met een berichtje in de Q-Music app. Dit is Purple Disco Machine en Kanks. I'm alive, my know